Het GroenLinks-Kamerlid stond ingeschreven in Leeuwarden toen ze gekozen werd... maar volgens HP De Tijd woonde ze in de praktijk vooral in Den Haag. Eerder kwam Dix in opspraak omdat ze naast haar Kamerlidmaatschap ook wachtgeld ontving... omdat ze wethouder in Leeuwarden was geweest. Aung San Suu Kyi, de regeringsleider van Myanmar... is bij het internationaal strafhof in Den Haag... om te getuigen in de zaak van de genocide op de Rohingya. De zaak is aangespannen door Gambia... namens de Organisatie voor Islamitische Samenwerking. Volgens Gambia heeft het Aziatische land zich schuldig gemaakt... aan volkerenmoord op de Rohingya. Dat is een moslimminderheid in Myanmar. De behandeling van de zaak voor het internationaal strafhof duurt drie dagen. In een groot drugsonderzoek heeft de politie vier mannen aangehouden... uit Culemborg, Tiel en Geffen. In vier woningen en drie autobedrijven is een partij amfetamine in beslag genomen. Eerder pakte de politie al twaalf verdachten op. Mogelijk horen ze bij een criminele bende... die zich bezighield met de productie van synthetische drugs. De bende had onder meer een drugslab in België... waar eind januari drie doden zijn gevonden. En zo'n 1500 medewerkers van Tata Steel demonstreren voor de poorten van het bedrijf in Nijmegen. Ze zijn boos vanwege de aangekondigde massa-ontslagen. Tata Steel wil 1600 banen schrappen bij de Nederlandse staalfabriek... omdat die niet goed zou draaien. Volgens de vakbonden moeten fabrieken in IJmuiden opdraaien... voor de slechte resultaten van Tata Steel in het Verenigd Koninkrijk. Bij het staalbedrijf werken in Nederland in totaal zo'n 11.000 mensen. En dan het weer.